zo tegen een koud, Let's go. alright. She's away. I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face in my mind. I the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sigh, she reads me right and wrong. home. Oh, it's so crazy. she's Hele grote shout-out, ondanks dat hij er niet bij kon zijn. Shout-out naar Mr. Props, laten we dit samen doen. I Swimming through the stars when I see her. And I don't need it. I must be When I'm lost, need sight, she leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, she breathes me. Zodat jullie het allemaal weten. Oh.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 Bas, daarachter, ja. Dus, ehm, ja, die plaat is dus eh, de eerste keer dat ik hem heb gedraaid. Nogmaals, super dat jullie er allemaal zijn. ik vind het echt heel mooi om te zien dat Nederlanders gewoon zoveel hart hebben. En eh, ik wou ook nog wat speciaals voorbereiden. Dus eh, ik zat op het vliegtuig onderweg van Tokio hierheen. Ik ben echt een paar uur geleden geland. En ik wou toch nog even snel eh, aan een hele vette plaat werken. En, eh, ik, ik, ga niet zeggen wat het is, jullie gaan het zo meteen vanzelf horen. Maar dit is dus vandaag gemaakt. Hij is nog niet eens af. En jullie gaan voor het eerst horen. Dus eh, zullen we dit samen doen? Let's go. Goedemorgen zeg. Was dat leuk Harlem? of was dat leuk? <laughs> Afrojack! Zo, ik probeer even veilig een weg naar voren te vinden zonder iets te breken. <laughs> Ja, het zal niet de eerste keer zijn hoor, op een podium, kan ik je vertellen. Uh, uit betrouwbare bron. Goed, eh, terug naar de orde van de... Dat was lekker hè? Toch? Ja, dat was lekker. Eh, terug naar de orde van de dag. Want de orde van de dag is dat we bezig zijn aan de ontknoping. Zo mag je het wel noemen. De apotheose van een prachtige Serious Request. Met een bijzonder heftig onderwerp. En een, uh, een Serious Request 2014. Waar iedereen van de zender, van mijn zender 3FM zich voor ingezet heeft. Samen met jullie onder andere hier in Haarlem. Maar in heel veel plekken in, de, in, eh, in Nederland. Een man die dat hier vanuit Haarlem deed is mijn lieve collega Tibor Perlin. Erik Korton. Hallo, Erik. Hallo, Haarlem. Ja. Ja, kan ik niet vinden. Hoor je mij, mij kan Erik? ik niet vinden. Oh, is op de scherm, maar hij is nog gewoon daar. Oké. Okay. Timor. Ja, Erik Korton. Hallo, Haarlem. Holy shit, wat was dat een onwijs optreden, zeg, van Afrojack. Wat te gek. Hier bij Haarlem 105. Eh, wij gaan nog even een muziekje voor je draaien. We komen meteen nog eventjes bij terug. Baby. Sometimes I'm so carefree With a joy that's hard to hide Sometimes it seems again that all I have is worry Then I'm about to see my other side want you to know I never meant to take it out on you.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 Jij denkt, dit is eh, fijn. Ja, mooi man. Kerstavond, uh, wijntje erbij, met je geliefde op de bank. Kijkend naar de kerstboom. Ja. Ik kan ervan genieten. Daarover gesproken. Het is ook nog serieus nog maar één nachtje slapen en dan is het zover. Het snel. Ja, het gaat snel. Ja, ik ben niet zo'n fan van kerst als ik eerlijk ben. Je zit maar, je zit maar wat te doen. Er is toch niks, niks in, in Haarlem bijvoorbeeld. <laughs> ja. je, zit maar... Ja, ik zit... ik ik wacht eigenlijk gewoon altijd tot we gaan eten. Ja. En als ik heel vroeg wakker ben, duurt dat heel erg lang. Rudy, wat is jouw favoriete kerstdiner? Eh, Big Mac vind ik... Nee. Ja, nee, vind ik ook. nee, Vind ik ook. eigenlijk, <laughs> eigenlijk ben ik er een voorstander van om gewoon alleen nog maar Big Mac te eten. Of Nee, ja, weet je, het, gaat, het gaat niet zozeer om het eten, maar meer gewoon om de sfeer eromheen. Weet je, je drinkt wat, je, je, je bent met familie, met vrienden vaak. En dat is al mooi genoeg. Ja, wat ik altijd lekker vind aan kerst is dat je viert het bij iemand anders. Dus je eigen huis meurt niet naar gourmet of zo. Weet je? Dat, ja, ja daarvoor doe jij het. Ja, ja wat slim. <laughs> profiteur. Ik ben een soort, eh, hoe noem je dat? Nou ja, profiteur. Ja, profiteur. Ja, heel goed. Hey, Serious Request. Het zit er bijna op. Nog maar eh, twee uurtjes. Anderhalf uur eigenlijk. Nee, twee uurtjes. Ja. Eh, dan is het einde echt net een te gek optreden gehad van Afrojack. Ja, Afrojack die, die draaide net hier op het podium bij het Houtplein. Was echt fantastisch. En zometeen de mannen van Kensington van Kensington, ja. Die komen er zo meteen aan. Eh, serious Request dit jaar. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dit eh, niet hebben meegekregen. Maar eh, Hands of Our Girls is niet altijd zo geweest natuurlijk. Ze zijn begonnen in 2004. Ja, klopt. Toch ooit begonnen met jouw druppel op de gloeiende plaat. Ja, dat was, dat was in Utrecht. En ik zag vandaag een foto met het verschil met vandaag. Dus ja. Haarlem en... Tien jaar geleden op Utrecht. En dat kan je niet voorstellen. Ik hoorde, ja, ik hoorde laatst een collega van mij zeggen: die zegt van ja, ze namen daar zelf nog de telefoon op. Nee, echt? Kun je nagaan. En nu zitten er meer dan 200 productiemedewerkers achter Serious Request. Dus het is enorm snel gegroeid. Unbelievable. Oh, ik zie het ook voor me, weet je wel. Dan zitten ze in het glazen huis daar in de winkelstraat. Dan komt de bakker ochtends langs en denkt, Eh, leuk, eh, geld. We doen niet ja. Eh, eh, op de plein. Nee, absoluut. rest, en nu echt, ja, hoeveel mensen zullen er in de stad zijn? Heel veel, heel veel. En ik denk straks rond half negen, of half, negen uur, half tien nog veel drukker. Rond de half tien wordt de tussenstand bekendgemaakt van Serious Request 2014. Er is nu een. Eh, eindstand, Ja, eindstand natuurlijk. Er is nu een tussenstand van 8,6 miljoen. 8,6. En vorig jaar zaten we op. En dat is ongeveer 30.000 30, uh, euro meer dan vorig jaar in Leeuwarden. Ja, maar we zeggen iedere keer dat het geen eh, concurrentiestrijd is. Maar wat denk jij? wordt het meer of wordt het minder? Het wordt meer, tuurlijk. Hoezo wordt het meer, tuurlijk? Haarlem. We hebben het wel over Haarlem. Hè? Is mijn stadje. Is jouw stadje ook. is ook mijn stadje. Tuurlijk. En dan volgens jou in Heerlen 2 miljoen minder. Weet je wel dat we altijd als Haarlemmers bovenaan deze lijst staan van Serious Request. Eh, eh, <laughs> zo, ik ben er trots op Haarlem. Tuurlijk. Ik voel tuurlijk. een politieke partij aankomen. Even kijken wat er gebeurt op het podium. Want volgens mij, even kijken hoor. Ik wil toch nog één vraag. Staat Gerard Ekdom, die is nu aan het kletsen. Het is gewoon dwars door ons heen. Heel brutaal. Het is sapjes. Maar volgens mij, want Kensington eh, gaat zo meteen optreden. En die staan al min of meer klaar. Dus kijk, Erik Corton die loopt al het podium op. En als hij het podium oploopt, ja, dan, dan gaat het zo meteen gebeuren. Ehm, op het moment dat het zover is, dan, dan schakelen wij live op Haarlem 105 naar het grote podium hier op eh, het Houtplein. Ja, mocht je thuis zitten, dan snap ik niet waarom, want het is hier echt te gek. Nou! down to Alphabet Street and gonna crown First girl that I meet. I'm gonna talk so sexy. She want me from my head to my feet. Drive her to Tennessee. die te gekke plaats van Prince gaan we onderbreken. Want uh, burgemeester staat op het podium. Even kijken nou, nou, kent, nou kent u de stad natuurlijk goed. En de inwoners waarschijnlijk ook. In ieder geval een aantal daarvan. Had u dit verwacht dat dit kan in zo'n stad als Haarlem? Ehm, nou, ik heb het Houtplein nog nooit zo vol gezien. Maar <laughs> we hebben hier ook altijd bevrijdingspop en allerlei grote evenementen. En iedereen moet zeker weer terugkomen. Want je kan zien dat Haarlem dit allemaal aan kan. En dat het hartstikke leuk is in Haarlem. Ehm, is er nog een, is er nog een boodschap? U heeft er dan toch een hele hoop bij elkaar. Er zijn er ook een aantal die niet uit Haarlem komen waarschijnlijk. Maar nog een boodschap voor de Haarlemmer. Een boodschap voor de Haarlemmer. Nee, Haarlem, wees trots op jezelf. Het is heel goed gegaan, er is heel veel geld gekomen. Scholen, bedrijven, particulieren. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan met fantastische acties. En laten we de goede vibe die dit in onze stad gebracht heeft... ook vooral vasthouden de komende tijd. Hm. Hartstikke goed. Mag ik een groot applaus voor jullie eigen burgemeester, de heer ja, dan eh, eh, is er één man die, die ongelooflijk ervaren is als je het hebt over Serious Request. En hij, eh, hij woont hier in deze stad. En hij zei ja, als het dan in mijn stad gebeurt wil ik eigenlijk niet in het huis zitten. Maar wil ik gewoon in de stad zijn. Wil ik gewoon onder, onder mijn stadgenoten zijn en daar iets moois organiseren. Nou, dat heeft de beste man gedaan. Hier is hij. Giel Belen! <laughs> nou, nou weet ik dat jij heel goed zonder slaap kan. Maar je hebt van de week weer iets geflikt. Je bent een keer honderd zoveel uur wakker geweest, maar van de week? Nee, ik heb echt niet veel geslapen, maar dat hoeft ook niet. Want ik vond het gewoon heerlijk om wat je zei, overdag alles in de stad te zien. En dan s'avonds uh, ja, in het patronaat met het circus. Ja, fantastisch. Ja, eh, laten we even kijken, want je hebt zoveel gedaan. We hebben daar een hele speelfilm van gemonteerd. Ja. Dat zit hij mijn vriendin vaker dan ik mijn vriendin zie schijnt hij weer ergens in harde te zijn als de Actieman. Actieman. Ta Giel Belen. In roze pakje gekleed. Nee. Oh, Actieman. Oh, oh. Ga voor die minuut. Ga voor die minuut. Kijk nou voor jou. Actieman! Eh, ja, de actieman komt overal. En ik ben nu bij een uh, turnvereniging waar ze 24 uur lang gaan turnen. Simon. Oh man, als ik gewoon op school zit en het gewoon aapkooi is. Nou ja. Oh, nou kom ik in actie, man. Wil je nog een flikvlak leren? Dat stond in de ja. Kun En Moet je een voorbeeld dan geven? Ja, heel graag. Ehm, Wie is hoofdflikvlak? Willem wil je een flikvlak laten zien? Dat is een flikvlak. Kunnen we je Oké. Ja? Eén of twee? Ik ben één gewend eigenlijk. Actie man. Ja! Ja! kom in actie! En de actieman, kom naar je toe! niet makkelijk zwanger zijn, Je hebt geen idee of je onderbroek afzakt, dat zie je allemaal niet meer. Oh, goede muziek. Even voor de luisteraars, die Giel Belen ja, worden je films uh, op het Houtplein. Op naar de volgende. <laughs> Als de filmpjes. Hij zegt echt gek in zijn roze pakje. Eh, niet normaal. Ben je hem nog tegengekomen, Rudy, eigenlijk, of niet? Jazeker, zeker. En nou, hij, die, die, het pak hij aan heeft, zo'n Superman-pak met een grote G erop, die staat ook op de veiling. Ja, wat, wat gaat hij opbrengen? ik, <laughs> ik denk, als je hem krijgt, dan krijg je geld toe. <laughs> ik hoorde vanmiddag, eh, hoorde ik al tijdens eh, het Glazen Huis, dat hij behoorlijk naar Giel stinkt. Hmm. Ah, dus ik weet niet of je hem wil hebben. Zou je dat bieden of niet? Nee, echt niet. Nee. zijn er nog items waarvan je zegt, nou, daar heb ik op geboden? Of dat zou nee, nee, nee, nee. Nou, ik zat te denken aan zo'n NOS op 3 eh, journaal dat iemand mocht in het huis mocht het NOS-journaal voor gaan lezen. Dat lijkt me wel heel erg te gek. En er stonden nog veel meer leuke dingen op. Gitaren van bekende artiesten en weet ik van wat. Ja, maar het is wel... Um, daar heeft vanmiddag inderdaad iemand het NOS eh, op 3 eh, voorgelezen. Uh, weet je wat hij geboden had ook? Ja, 3000? Ja, ruim 3000. Ja. 3200 euro geloof ik, Tja. zoiets. Tja. Ja, je moet het wel hebben, weet je wel. Absoluut. We gaan even kijken naar het podium, want daar staat uh, eh, Mr. Belen. Die staat daar met een uh, check in zijn handen volgens mij. dit keer geen check, want hij rookt niet meer. Een podium in Nederland eh, en een belangrijke plek voor Haarlem. Ja, zeker. En, en ja, deze week bleek ook dat het ook allemaal wel aan kan. Ik bedoel, al die medewerkers daar, die moesten ook als een soort festival ineens vier, vijf dagen knallen. En dat hebben ze echt perfect gedaan. En waren opeens vijf dagen uitverkocht. Ja, precies. Ja, ja zo was het. mannen op de Grote Markt. Hallo. Hi, ik sta hey, hier, Tony. ik, sta hier met, ik met onze collega Giel. Wie is dat? dat is de actieman. Ah. ik ken ja. jou niet zonder het roze pakje. Wat is een pakje nou? <laughs> Het staat op de veiling, hè? Het staat op de veiling, hè? Het pakje staat op de veiling. Kun je nog uh, voorbellen? 0800 1130 of bieden op 3fm.nl slash veiling voor dat pakje. Mag ik, mag ik heel even, want ja, het kan nog één keertje. We hebben hier zo van genoten van dit liedje. De hele week als we dit horen, dan wisten we dat we moeten schakelen met Giel. Actieman! een shirtje. Oh, dat shirtje, shirtje. Kijk, eh, nou, ja, dat eh, moest even kortom, sorry. Nee, heel graag zelfs. Ik was al lang bang dat hij niet wegvloog. Eh, blij dat hij niet wegvloog. Um, <laughs> ja, de, de, avonden in het patronaat werden dus gevuld met requests. Wat was dat eigenlijk, Giel? Ja, dat was, uh, nou ja, ik heb dat één keer eerder gedaan toen ik niet in het huis zat. Toen heel erg door de stad. Maar zoals je terecht zei, dit keer wilde ik echt in mijn eigen stadje blijven. Juist het ervaren. En het circus, dat was ja, een bonte avond met een keur aan artiesten. En ja, je zag er net een paar voorbij schieten. Singer-songwriters, goochelaars. Leuke ex van vrouwen in doeken die dan niet de vriendin van Domin bleken te zijn. <laughs> ja, we, hebben gelachen. Ja, eh, ja, wij wel, En, daarachteraan eh, kwam dan nog of een series avond. Of oh, het was een avond met heel veel DJ's hebben nog eh, gehakt. Eh, ja, het was, ging dan de hele nacht door. Gehakt, oh, heerlijk. Oh, gehakt. <laughs> Met een uitje en een... Nou ja. Ehm, oh, maar ehm, daar, is, daar heb je geld opgehaald. allereerst al met gitaarlem. Gisteren dat astronomische bedrag van dik 142.000 euro met gitaarlem. Kaboom. En jij hebt Circus Request gedaan. 240.000, hè? Pardon? Ja, dat was 240.500 euro. Maar daar zijn we dan ook echt al een jaar mee bezig. Heel veel festivals georganiseerd, die cd-verkoop. Dus dat, ja. En dit was vijf avonden patronaat, Circus Request Giel. Je hebt de check in je hand. Eh, ik heb hem al gezien. En je ziet al een hele kleine lach op mijn gezicht. Maar jij mag gaan <laughs> vertellen hoeveel er opgehaald is in die vijf dagen. Ja, nogmaals, ik wil het eh, patronaat en uiteraard ook de medewerkers van mijn ochtendshow eh, bedanken. Want ja, wij maken normaal gesproken een radioprogramma. In dit geval hebben we gewoon ja, een soort festival georganiseerd. Vier dagen. We hebben expres de prijs laag gehouden. Omdat ja, eh, we vonden het ook wel leuk als er mensen waren, zeg maar. Dus voor 0,23 euro was je erbij. En dat, samen met nog wat extra giften, heeft het bedrag opgeleverd. Nou, ik had het nooit mogen dromen. Van 79.330 euro 35 cent. Goedemorgen zeg. Wow, wow, 79.033 euro en 35 cent. Haarlem, jullie zijn geweldig. En deze actieman ook. Giel Beelen. Met een paar avondjes feest, hè jongens, dit. Ja, goed. Ehm, ik, heb het al, eh, ik heb er al drie laten zien, geloof ik. En ik, wil ik blijf het deze <laughs> avond ook doen. Omdat het gewoon heel erg belangrijk is dat jij begrijpt waarom hier het Houtplein vol staat. Waarom de jongens op de Grote Markt in een glazen huis zitten. En het gaat om seksueel misbruik van meisjes en vrouwen in conflictgebieden. Ik ben afgereisd naar Colombia. Een land waar al 50 jaar lang zo'n eh, eh, gewapend conflict heerst. En waar veel vrouwen het slachtoffer worden daarvan. Ehm, dit is een, een jong meisje. En het is een, het is een heftig verhaal. Eh, maar ik wil het je toch laten zien. Ze heet Diana. Het eh, pak is nog steeds eh, te kopen van Giel, eh, Rudy. <laughs> Zullen we misschien met z'n tweeën erop gaan bieden? ja, precies. En dan kijken we hoe ver we komen. Ja, het is een, een mooi bedrag wat Giel binnenhaalt. Volgens mij 79.000 met Circus Request. Dat doet hij erg goed. En het komt dan... Ja, komt dan ook terecht bij de eindstand straks rond half tien. En uiteraard doen we weer live verslag van. Ja, ik wil nog één ding even van je weten. Want ik had vroeger net ook al, jij zegt we gaan eroverheen. Hoeveel gaan we eroverheen? Wat, wat wordt de Oeh. eindstand voor vandaag? Ik ben, ik ben, doe <laughs> zo'n schatting. Ik ben heel slecht in schatten, want gisteren dacht ik ook dat de tussenstand 8 miljoen was. Was het eigenlijk 6 miljoen. Ja, is, nou, Vorig jaar was het 12. Ja. Dan wordt het nu 13. 13. Denk ik. Okay, ik denk... Ehm, Nog hoger? 18. Nee! Jawel, natuurlijk <laughs> wel! <laughs> nou, laten we het hopen. We gaan het zien. we gaan het zien, man. Century old, old friend of mine. Whenever I need you, you let me down every time. I've worked so hard to be recognized. But everyone ignores the chance to reconcile. But sticks and stones friend of mine. A glimpse of hope is hard to find. Whatever you do, don't look behind.